Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. A-Z, A-Z. Dat grote letters a het A-Z, A-Z. We weten nu wel zeker aan het eind van het seizoen. Dan bouwen we een feestje met de hele regio. rollen op het groene voetbalveld, dan hebben wij de punten al bij voorbaat opgeteld. Is een club nu koploper of hand die aan de staart? AZ op volle toeren veegt ze allemaal van de kaart. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. AZ, AZ, AZ. De grote letters van het voetbalalfabet. AZ, AZ zitten nu wel zeker aan het eind van het seizoen. Dan bouwen we een feestje met de hele regio. Ik ga ermee op en ik ga de naar buiten. Als het, als het, als het. Kijk ze nu eens goed van, oei dat was al bijna raar. Ze gaan nog steeds maar door, dit spel valt zeker in de smaak. Het legioen staat op zijn kop, verlangt nu steeds naar meer. Een doelpunt is het resultaat en we wilden er steeds meer. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. AZ, A AZ. De grote letters van het voetbalalfabet. AZ, A AZ. We weten nu wel zeker aan het eind van het seizoen dan bouwen we een feestje met de hele regio. Ik ga ermee op en ik ga ermee naar buiten. Als het, als het, als het. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Als het, als het, als het. De grote letter van een voetbal. weten nu wel zeker aan het eind van het seizoen. Dan bouwen we een feestje met de hele regio. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar buiten.